9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een lamine op een skipiste in de Zwitserse Alpen heeft verschillende mensen bedolven. De burgemeester van het skigebied Krans Montana zegt tegen een Zwitserse nieuwsite dat er 10 tot 12 mensen worden vermist. De politie bevestigt dat aantal nog niet, maar zegt dat er in ieder geval vier gewonden zijn. Een van hen verkeert in levensgevaar. Een man van 49 uit Rotterdam is in Colombia om het leven gekomen, bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale media is hij geliquideerd in een voorstad van Medellin. Maar het ministerie bevestigt nog ontkent dat. Lokale media schrijven dat de Rotterdammer, die al een aantal maanden in Colombia verbleef, op straat werd neergeschoten door een man op een motor. De politie in Limburg wil af van het gebruik van onveilige sleutelkastjes. Kastjes of kluisjes aan de buitenmuur waarmee zorgverleners gemakkelijk bij een sleutel van een woning kunnen, zodat de bewoner niet zelf open hoeft te doen. In Limburg komt het geregeld voor dat inbrekers de kastjes openbreken en woningen binnendringen. Vorige week raakte daarbij een 93-jarige vrouw in Belveld gewond. De politie wil dat zorginstellingen veilige kastjes ophangen. Volgende maand wordt het staatsexamen Nederlands als tweede taal hervat. Minister van Engelshoven schrijft dat aan de Tweede Kamer. In november besloot ze om de examens per direct stil te leggen. Op sociale media circuleerden namelijk complete opdrachten uit eerdere examens. Volgens de minister dreigde het diploma daardoor waardeloos te worden. Het weer. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht liggen de minima tussen de 6 en 4 graden. Morgen is er veel bewolking in het noorden. Daar zou wat lichte regen kunnen vallen.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 Was je die dans al of niet? Hille, spring een kleine impala. Spring een kleine dammer. zijn niveau, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en Het zijn niveau, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en niveau, Huts, huts, huts.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 Huts, huts, space en ah, eh, nep Het eh, Huts, ey, doe normaal en nep Het gekke kaart hier met 10k en niveau. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de ah, motherfucking muur en niveau.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 Niggas gooien shots, maar ik intercept. Als die nigga test, voel ik met die mes. Swagger had ik sinds de crash, Nigger op mijn fitted cat. Huts, Gucci jacka, Gucci polo en muts. En met AK, mijn hart geen slush. Je bitches op mijn huid, wat ik weet dat ze me lust. je in die zijn shit, die gaat niet met Kom naar binnen in de club met straight face, no smile. Word niet gefouilleerd, de wakko ken mijn profiel.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 greatest. And I'm that little bit of hope when my back's against the ropes. I can feel it. Mm, I'm the world's greatest. The world's greatest, The world's greatest. Forever. I am a giant. I am an eagle. Oh, I am a lion.